Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet doet straks een laatste poging om de samenwerking te redden. Regeringspartijen worden het maar niet eens over welke asielmaatregelen er genomen moeten worden. Daardoor leek het er gisteren al op dat het kabinet misschien zou vallen. Toch schuiven ze zo weer aan de vergadertafel. Je hoort minister Schouten van de ChristenUnie. We gaan gewoon echt eh, altijd kijken van wat is er mogelijk, wat kan er. Eh, dat gaan we vanavond ook weer doen. Eh, maar ik weet niet uh, wat eruit gaat komen. Staatssecretaris Van de Burg heeft voor straks een plan op papier gezet voor de asielcrisis. De grote vraag is of alle partijen zich daarin kunnen vinden. Het kabinet mag het aantal vluchten op Schiphol dit jaar nog omlaag schroeven. Verschillende luchtvaartmaatschappijen waren naar de rechter gestapt... omdat ze vonden dat eerst moest worden gekeken naar andere manieren... om overlast en uitstoot omlaag te krijgen. De rechter is het daar dus niet mee eens. Een Frans tijdschrift heeft de woonplaats en naam van de agent bekendgemaakt... die vorige week een jongen van 17 doodschoot. Toen dat gebeurde leidde dat tot dagenlange rellen in Frankrijk. De politie is boos op het tijdschrift. Ze zeggen dat het aanzet tot geweld tegen agenten. De verdachte agent komt uit het gebied waar het tijdschrift wordt uitgebracht... dus daarom vonden ze het daar belangrijk om de informatie te publiceren. En Henny uit Krukjes in Noord-Holland is waarschijnlijk iets later met pensioen gegaan dan de meeste anderen. 60 jaar lang gaf ze rijles. Nu is ze 80 en vindt ze het wel mooi geweest. Ze schat dat ze zo'n duizend mensen heeft geholpen aan het roze pasje, vertelt ze bij NH Nieuws. Het is ook leuk om eh, de oma, de moeder, de kinderen en nu weer de kleinkinderen te hebben. Ik ben ook echt echte familierijschool. Kom je ze nog wel eens tegen op de weg? Ja? Dan loop ik ergens en word ik op mijn schouder getikt en zeg... hé Henny, hoe gaat het? En dan is het soms 30 jaar geleden. Zo. Ze was ook nog eens goed in haar vak. In al die jaren zijn er maar twee leerlingen gezakt. Krijg je nog het weer? Lekker zonnig en warm vandaag. In het noorden is het een graad of 25. In Brabant en Limburg kan de thermometer de 30 graden aantikken.